van 6 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Reizigers met het openbaar vervoer moeten in de Randstad... binnen een uur van deur tot deur kunnen zijn. Dat staat in een toekomstplan van vijf OV-bedrijven. Treinen tussen de centraal stations van de vier grote steden... mogen er een half uur over doen. De NS, Qbus, GVB, RET en HTM willen dat de vaste dienstregeling wordt afgeschaft... en dat er meer beltaxis, deelauto's en OV-fietsen komen. Een militaire vakbond VBM wil dat militairen in Mali voorlopig niet meer oefenen met mortieren. Volgens de voorzitter van de bond moet eerst duidelijk worden wat de oorzaak was van het ongeluk van gisteren, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Defensie heeft laten weten dat oefeningen met mortiergranaten nog niet zijn stopgezet. In Brabant blijven verschillende noodopvanglocaties leeg omdat er minder asielzoekers zijn. Onder meer de noodopvang in een oud ziekenhuis in Veghel wordt niet gebruikt. Vandaag zouden de eerste asielzoekers daar aankomen, maar dat gaat niet door. Volgens het COA lijken de afspraken in Europa over vluchtelingen te werken... en komen er daardoor minder mensen ons land in. In Libië is de zoon van oud-dictator Gaddafi vrijgelaten, meldt een Franse tv-zender. Saif Gaddafi zat een celstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie... die een eind maakte aan het bewind van zijn vader. Saif Gaddafi werd gezien als de opvolger van zijn vader. De tweede zoon van Gaddafi zou nu vrijkomen door een amnestieregeling. Een deel van de rebellenbeweging FARC wil zijn wapens toch niet inleveren... en houdt zich daarmee niet aan het akkoord dat vorige maand gesloten werd... met de Colombiaanse regering. Het gaat om 200 rebellen van de FARC-afdeling... die Ingrid Betancourt jarenlang gegijzeld hield. Ze willen niet meewerken omdat het akkoord de sociale en economische problemen volgens hen niet oplost. Het weer vandaag schijnt de zon overal geregeld, maar later op de dag kan in het binnenland een enkele bui vallen.